Dat concludeert een commissie van de VN-Mensenrechtenraad. Bij de bestorming van een schip en de confrontaties die daarop volgden... kwamen in mei negen Turken om het leven. Het geweld dat werd gebruikt door Israëlische commando's... noemde commissie buitenproportioneel. Israël verwerpt de conclusies en noemde commissie bevooroordeeld. De Mensenrechtenraad bestaat vooral uit Afrikaanse, Aziatische en Latijns-Amerikaanse landen. Sommige landen hebben zelf geen goede reputatie op het gebied van mensenrechten. Voetbalclub NEC krijgt financiële steun van de gemeente Nijmegen. De gemeenteraad heeft ingestemd met een deal waarbij de club 2,2 miljoen euro krijgt. In ruil daarvoor ziet NEC af van het recht om trainingscomplex De Eendracht terug te kopen. De gemeente blijft eigenaar van het complex. Met de miljoenen kan de club de komende jaren de huur betalen. NEC staat onder verscherpt financieel toezicht van de KNVB. In Maastricht is CDA-wethouder Wienans afgetreden vanwege de aankoop van het MVV-stadion. De gemeenteraad was woedend dat de voetbalclub een schuld van 80.000 euro bleek te hebben. De raad had eerder gezegd dat het MVV-stadion alleen door de gemeente mocht worden gekocht als de club geen schulden zou hebben. De Vlaamse regering heeft besloten dat er een tunnel komt om de ringweg van Antwerpen te voltooien. De tunnel die het aantal files moet terugdringen is fors duurder dan de brug die er eerst had moeten komen. De brug zou een bron zijn van fijnstof. Omdat de gemeente en de haven van Antwerpen bereid zijn om mee te betalen aan het miljardenproject is de tunnel nu toch haalbaar. Dan nog het weer. Het is helder en een graad of 11. Overdag eerst vrij zonnig. In het westen neemt de bewolking toe en volgen buien.